9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de rechtbank van Utrecht begint over een half uur het proces tegen Gugman T. Hij wordt vervolgd voor het plegen van de aanslag op een tram in Utrecht in maart... waarbij vier doden vielen. T wilde in eerste instantie niet zelf aanwezig zijn bij de zitting... maar de rechter bepaalde vorige week dat hij verplicht is om te verschijnen. Gugman T heeft de schietpartij toegegeven en gezegd dat hij alleen handelde. Private investeerders mogen in principe gewoon Nederlandse verzekeraars overnemen. De Nederlandse bank zegt dat naar aanleiding van de overname van verzekeraar Vivat door Atora, een bedrijf op Bermuda van private investeerders. Vivat heeft in Nederland zo'n 2,5 miljoen klanten. De Nederlandse bank moet de overname nog wel goedkeuren. Een van de zorgen bij de overname is de vraag of Nederlandse polissen wel onder Nederlands toezicht blijven vallen. Een nieuwe eigenaar kan besluiten ze in een ander Europees land onder te brengen... waar toezichthouders minder streng zijn. In Brussel wordt nog altijd gepraat over de verdeling van de Europese topposities. Na een aantal uren van één-op-één gesprekken zitten de EU-leiders nu weer bij elkaar... De Italiaanse premier Conte zei dat het nog moeilijk te zeggen is of er overeenstemming komt over onder andere de positie van commissievoorzitter. Frans Timmermans is daar nog altijd voor in de race, maar een aantal landen verzet zich tegen zijn voordracht. Veel christendemocraten zien het niet zitten dat een sociaaldemocraat voorzitter wordt. Contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden in Nederland. Minister Hoekstra en Grapperhaus willen hiermee het witwassen van crimineel geld aanpakken. Ook gaat Nederland in Europa pleiten voor het afschaffen van het biljet van 500 euro. Het weer, geregeld zon, ook stapelwolken en in het noorden kan een lichte bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Knoop het Eemnes 15 kilometer file. De vertraging is een half uur. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Amstel Business Park en Apkoude 7 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En de vertraging is groot. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knoop de Hoek en Knoop de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging over 9 kilometer. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Knoop het Holendrecht 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk op de A10 bij Knoop de Amstel is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Oestgeest en Kaakdorp 5 minuten vertraging.